9 uur. Waterbalgemoed met het rws Journaal. De Amerikaan-producent Harvey Weinstein wordt nu ook in Groot-Brittannië verdacht van seksuele intimidatie. De politie in Londen onderzoekt een incident in de jaren 80. Meer details zijn niet bekendgemaakt. De beroemde 65-jarige producent ligt sinds vorige week onder vuur... omdat meerdere vrouwen zeggen dat ze werden gedwongen om seks met hem te hebben. Weinstein is ontslagen door de filmmaatschappij die hij zelf heeft opgericht. De inspecties Veiligheid en Justitie en Gezondheidszorg gaan onderzoek doen naar de kliniek in Den Dolder, waar de man die Anne Faber zou hebben gedood werd behandeld voor zedenmisdrijven. De familie van Anne vraagt zich af waarom verdachte Michael P. vrij rond kon lopen. Het lichaam van de vermiste Anne werd vandaag gevonden in een natuurgebied in Zeewolde... op basis van aanwijzingen van de verdachte. Onderzoek op het lichaam moet uitwijzen wat er precies is gebeurd met Anne. De politie wil niet zeggen of Michael P. meer details heeft verteld. Ook Israël is van plan zich terug te trekken uit de VN-organisatie UNESCO. Dat zei premier Netanyahu een paar uur nadat de VS aankondigde zich per 2018 terug te trekken uit de koepelorganisatie, die verantwoordelijk is voor de werelderfgoedlijst. Volgens anonieme medewerkers vinden de Amerikanen UNESCO te pro-Palestijns. In 2011 stopte president Obama al met het betalen van contributie. Het gebruik van andere energiebronnen dan aardgas in alle Nederlandse huizen is een enorme opgave, maar het is wel haalbaar als alle partijen goed samenwerken. Dat zei netbeheerder Stedin bij de start van een groot project van huizen zonder gasaansluiting in Utrecht. Het is de bedoeling dat in 2050 alle miljoenen huizen geen gasaansluiting meer hebben, om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Het weer nog vanavond en vannacht is het redelijk bewolkt, maar wel vrijwel overal droog.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 En ja, het moest natuurlijk er even uit voor het nieuws van 9 uur. er is een, nieuwe wereldburger geboren en die komt uit de familie Korswagen. Rikke en Elma, die hebben een, een zoontje gekregen afgelopen week. Eme Korswagen. Ik heb ook gekscherend gezegd, de opvolger heeft zich al gemeld bij Halfway Station. The Great Beyond... Voel ik eigenlijk ook toch wel een klein beetje een, eh, een toepasselijk nummer eerlijk gezegd. 2014 eh, is dat nummer uitgebracht. Maar goed, eh, het is wel heel erg toepasselijk als je een grote stad neemt in het onbekende. En dat zal met deze twee ouders wellicht helemaal goed gaan komen, kleine Eimen. Ehm, welkom dus bij het tweede uur van deze Alternative FM. Volgende week, als alles goed gaat, hebben wij hier Stillwave zitten. Tenzij er een, een dondervolkje is wat politiek antwoord heet. Die dan op een gegeven moment besluiten om hun eh, extra raadsvergadering... die min of meer al is aangekondigd op donderdag te houden. Maar dat is de slag die ik om de arm moet eh, houden. Uh, sowieso komen dan de jongens van Stilweven naar de studio. Want dan doen we het gewoon lekker buiten de uitzending om. Nemen we het, het materiaal gewoon op en dan gaan we het een week later uitzenden. Zo werkt dat gewoon zo creatief zijn wij dan ook nog wel weer. Goed, eh, eh, dit is dan eh, gewoon een reguliere uitzending. Ik zei al, Stilweef, want die komen volgende week. We hebben ze gelukkig ook nog hier in het systeem zitten. En dit is de nieuwe single. 94 Civic. strawberry tongue that lacks the desire for what has become. the radio on. So I've gone all in again, burned off half my friends. of my friends, she said, tell me, tell me how. Mm, dat was hem. <laughs> Ik zou bijna helemaal eh, vergeten. Maar eh, dit was eh, dus onze vriendinnen van Dakota met Wanderlust. Een dubbele A-kant destijds. Uh, en Wanderlust hebben ze nu een beetje meer naar voren geschoven. Dus volgen wij de dames in dat opzicht. En draaien we dus ook de tweede A-kant nu als officiële single. 94 Civic van Stilwave hebben we net kunnen horen. Ehm, en zoals gezegd komen ze dus naar de studio. En hoe we het doen, live of al gewoon opgenomen, dat zien we dan wel weer. Ehm, een andere indie band eh, uit Almere, Amsterdam, dat is eh, deze. Die staat er ook al een tijdje op het lijstje, maar blijft leuk. Kitchenette. En het nummer dat heet Upon the Shoulders. tortured cries, our hearts' ignorance makes us cruel. Not Fake Trees. Eh, ik ben eigenlijk al eh, helemaal weg eh, van dit nummer. Nou, dat heeft ook gewoon te maken hoe wij als mensen in deze wereld een beetje rondlopen. En wat we er allemaal voor een puinhoop eigenlijk van maken eerlijk gezegd. Want dat is een beetje het, de strekking in het kort van dit verhaal. Danella Smit met haar band, daar proberen we zoveel mogelijk een beetje ja, hier naartoe te lokken vind het hartstikke leuk eh, dat, er, eh, dat, het allemaal, eh, hè, dat we er aandacht aan besteden. Maar we willen natuurlijk graag ook de band hier in de studio hebben. En dat hopen we toch tussen nu en een paar weken voor elkaar te krijgen. Nog iets wat wij kwijt willen. Want ja, ehm, Marcus had interesse om even te gaan naar de kick-off van de Rob Akda Award. Maar uiteindelijk is hij niet gegaan. En ik denk wel dat ik eh, weet waarom. Maar dat eh, laat ik eventjes eh, gewoon achterwege. Ehm, ik, ik heb begrepen dat de, de, de inschrijving een beetje achter de rug is. En de namen van de band en ja, eigenlijk de acts, die zijn bekend. zo bijvoorbeeld in de, de eerste voorronde Raoul Michel. Daar zit Raoul Bakker achter. Vind ik heel erg leuk. Delusionals, Seance Rock en Hard and False. Ik sla er expres even eentje over, één band. Want die band die ga ik straks draaien. Uh, Catwise speelt in de tweede voorronde met Yes Miss No Miss. Paperback. En dan niet op zijn Engels, maar gewoon in het Nederlands. Dus fonetisch gespeld. Lost Neptune en Instrumental Disorder. En die hebben volgens mij het afgelopen jaar ook al meegedaan. Dan Cold Turkey in de derde voorronde met Dogs Called Kitty. Het vlaggenschip Meeland en Filthy McNasty. En dan in de vierde voorronde dan hebben we de winnaar uit de Flinties trofee. Dat was het afgelopen jaar Total Seclusion. Goeie band trouwens. En steenkoud, terug van weg geweest. Dat vind ik eh, wel heel erg grappig eh, dat eh, Robert-Jan en, zijn kornuiten erbij zitten. Men! Nemesis en Poncho, dat zijn eh, de namen. Eh, de voorrondes vinden plaats op 10 november. Dat is op een vrijdag. 9 december. En dat is denk ik de afwijking. Want dat is op een zaterdag. 19 januari is ook weer op een vrijdag. En de 16 februari is de laatste voorronde van de Rob Akda Award. En de finale is op 6 april. En dan nou zeg ik erbij, ik heb er eentje overgeslagen. En dat is General Redbeard. Die doet mee in de eerste voorronde. En eh, dit is het nummer eh, wat wij hier van de band beschikbaar hebben. Het nummer dat heet Keep On Running. En het is, zoals gezegd, rock and roll. you was straight me feeling naked and ashamed. He was my let you go. You have changed. Why? You've been transformed into no more of my love. Right? Overlook me being lonesome and taste my only truth. I'm done begging you to love me as I'm rising up to you. If I was easy, you tease me and hold me to remain. Soaking up my loving as it shut me up to play. Black as a nurse, meant by your tender loving lies I made my urge to hold me back Yet I felt tears running my eyes So here we part, ways to take back all our feelings as safe and never ever speak of them I felt uncovered and denied yeah, yeah, yeah, met Breathe. Ik zie weer een, eh, het nodige voorbij komen op eh, Facebook... wat betreft weer het verhaal over de regeringsplannen. En cultuurliefhebbers, ook dit jaar geeft dan weer een nader te noemen politieke partij... er weer geen donder om met je achterlijke Dixieland muziek in die idiote strohoed. Kortom, het is een, eh, even een greep uit de plannen die de regering heeft over cultuur. Ja, nou ja, goed. Eh, daar zal ik eh, me verder even <laughs> op een beetje buiten bij laten. Eh, overigens, er zijn mensen die dan zeggen, is fan dan cultuur? Ik vind van wel, want anders had ik het niet gedraaid. Breathe komt van Nederlandse bodem en de band komt uit Groningen, Dus uit Groningen, uit het Hoge Noorden. Geldt niet voor General Redbeard, want dat zijn mensen die meedoen aan de Rob Akda wordt. Dat impliceert dat de band dus uit de regio komt. Net als de Cinema Escape, maar die hebben de status inmiddels al een beetje ontgroeid eh, voor een eh, deelname erop Rob Akda wordt. Want dat gaat al redelijk vanzelf. Maar goed, er zijn altijd eh, bands die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Geldt ook voor deze vrolijke snuiter uit Utrecht, Batobbe. En dit is zijn nieuwe single, Only Yours. van het lachen en dronken van de wijn. Voelde je de vormen van mijn lijf en het vertrouwen dat ik bij je vond. Ik heb nooit ingezien dat dat voor jou anders dan liefdevol kon zijn. Zag je het geluk in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde en me vertelde over alles wat je dacht. Hoorde je mijn en de liedjes die ik voor je schreef. En hoe ik met alles wat ik had. Wilde dat dat voor altijd bleef. Wat is er gebeurd, liefste? Je zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je gedaan, liefste? Of wat heeft iemand jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien dat dit fout zou gaan? Proefde je de zoute tranen die je van mijn lippen kuste? Of spoelde je de smaak weg met een slok vol schuimend bier? je trillen van mijn lijf, van mijn armen en mijn benen. Of dacht je echt dat ik het zo koud had hier? Zag je de angst in mijn ogen als je weer in je hoofd verdwaalde? Sloeg je al mijn blikken vastberaden van je af? Hoorde je mijn hart bonken? Je trok hem zo uit mijn borst, hoorde je me gillen? vond je me toen laf? Wat is er gebeurd, liefste? Je zit in heel mijn lijf. Je maakte mij gelukkig. En ik raak jou nu kwijt. Wat heb je heeft iemand jou misdaan? Heb je dan echt nooit ingezien? Dat dit fout zou gaan? Weer gedraaid eh, deze Zoute Tranen. En, eh, ja, Marcus zegt, uh, leuk liedje. ja, pak, oké, je pakt de, die microfoon. Dan moet ik <laughs> weer gaan. Ja, dit is gewoon puur om jou in verwarring te brengen. Dan pak ik altijd een andere microfoon. Vind ja, leuk. Nou, dat is leuk. maar jij hebt dus wat met dit nummer. ik vind het een heel leuk liedje. Ja, is het, ik, is mag dit wel. het, is, het is natuurlijk eigenlijk een heel, heel, heel... Klein klein liedje. Inderdaad, het is echt het is zang ja, met, met een, eh, ja, een kickdrummetje op de achtergrond. En dat is een beetje... Nou, maar het is wel... Ik, ik, vind dat, ik vind dit soort muziek heel fijn om aan te horen. Ja, eh, het, was heel, eh, was heel, het was een beetje een vreemde, rare gebeurtenis. toen, het eerste weekend van september, ben ik naar Dare to Run geweest. Een showcase. En toen zat zij daar vlak achter met eh, de presentatie van, eh, van haar EP. Nou, die ja, die dus niet. Nee, nee, nee, ik oh, ben niet. Eh, nee, want ik wilde nog graag die historische autootjes zien rijden in het centrum. Wissel je nou letterlijk autootjes in voor dit soort muziek? <clears throat> ja, en achteraf heb ik er dus spijt van, want ik, ik had eigenlijk gewoon moeten, moeten blijven. van die zoute tranen trouwens, daar is een opname van, precies op diezelfde plek waar ik dus daarvoor gezeten heb. Dus, ah. dus dat in Raaf Rotterdam hebben ze daar een eh, een, eh, een versie van gemaakt. Dus goed, ehm, wat ook heel leuk is, over Willemijn eh, gesproken. Want ze komt ja, op dezelfde school, of heeft op dezelfde school gezeten als Lisanne de Koning. Lisa N dus. Ja. Danielle van Toren en Suzanne Sanders, die ook hier geweest is. Dus daar nou, komen toch. En, komen goede vruchten van de school. en Joost Wander, die we nog een tijdje terug ook nog hebben gedraaid. Die komt ook uit die, eh, uit die school vandaan. Dus, dus dan weet je ongeveer al eh, wat voor... Eh, In welke school is het? Alberda College. Muziekcollege. Ja, het, het, gaat over muziek maken, maar ook muziek produceren. Dus productiewerk. Dat, dat idee. Dus daar, komen ze, daar komen ze vandaan. Dus dat is een goede school. Want anders zou er niet zoveel eh, werk eh, bij ons eh, erin zitten, denk ik. Ja. ja. Ehm, ik moet er even nog wat erbij zeggen, want 29 oktober, want we gaan weer verder even. Dus je kunt weer... Ik word gewoon weer op stilgezet. Ja. <laughs> vroeger deed ik dit bij jou. Vroeger, ja. vroeger, <laughs> vroeger is... ja. Nee, ik moest even denken, want nou, we hebben de, een beetje de lucht gezien vanavond. Rond een uur of zeven zie ik ineens de zon ondergaan en hangt er hier en daar dan wat wolken. Maar er is er één hier het Zandvoort, die heeft dat gefotografeerd. Laat dat nou net ook een singer-songwriter zijn. En die op 29 oktober eh, nog een, eh, een optreden gaat doen in het, de Grote Kerk in Haarlem. Weet je dan over wie ik het heb? Nee. nee? dit, dit, dit, ah, we hebben een handclap met hem eh, gedaan, eh, Ruud Houweling. Ah, ja, ja, zeker. Ja, nou, hij heeft een foto gemaakt eh, met een paar, paar dingen over... ja, met, met de heuvels op de achtergrond. Dus ik dacht aan Erasing Mountains, Ruud. Dus vond ik wel eigenlijk een toepasselijke voor vandaag. The ocean breathes eternity just like it always has... of days that wouldn't last. Effortless, the winds erasing mountains, blowing through me. I forget myself. The survive. Together we are strong. No journey is too long. We find the things you seek. We make it through the peak. We push on till you live the dream, the dream. yourself to be happy and feel well. When changing is too hard and you feel you have no choice but to keep things as they are, there'll be someone just like you who can help you raise your voice take your hand and pull you through. Together we'll survive. Together we are strong. No journey is too long. When you find the things you seek, when you make it through the peak, when you push up till you feel the dream dream? Do you want to this Do you want to leave your mark? Would you like to kill the pain? Do you need to raise the bar? Do you know you're not alone? There are things that you can do that will help you make your dream. Did it be? We push until you hear. van eh, States Republic. Het is uh, voor tien en eh, daarvoor hoorden we Nausicaa met OK, de nieuwe single. En daarvoor U Racing Mountains van niemand minder dan Ruud Houweling. En die hufter die zit <laughs> tegenover maar die heeft gewoon drie microfoons naar zich toegetrokken. Met andere woorden, zoek het uit. Maar wij zeggen altijd in koor... Tot, tot volgende, week! week. <laughs> jongen, jongen. Nou, het slaat weer helemaal nergens <laughs> op. Maar goed, het is, uh, <laughs> is er wel overheen gekomen. <laughs> Nog één keer dan.